Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Frankrijk is een stort. Volgens de Franse premier Valls waren er geen overlevenden op de plek. Van het vliegtuig is niets meer over. Het grootste brokstuk heeft ongeveer het formaat van een auto. Het Duitse vliegtuig was met 150 inzittenden op weg van Barcelona naar Düsseldorf... en stortte op 2000 meter hoogte neer bij Barcelonet... ten noorden van Nice in onherbergzaam gebied. Onder de doden zijn zeker 67 Duitsers en 45 Spanjaarden... Aan boord was ook een Duitse schoolklas met twee docenten. De gymnasiumklas uit Haltern in Noord-Rijn-Westfalen kwam terug van een uitwisseling met een school in de buurt van Barcelona. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat er ook minstens één Nederlands slachtoffer in het vliegtuig zat. Omroep Brabant meldt dat bij de crash een vrouw uit Deurne om het leven is gekomen. Verder staat vast dat minstens één Belg bij de ramp is omgekomen. Over de oorzaak van de vliegramp is nog niets bekend. VVD-fractieleider Zijlstra spreekt tegen dat de integriteitsaffaire rond het opgestapte Kamerlid Leegte expres geheim is gehouden tot na de Provinciale Statenverkiezingen. Volgens hem kreeg de partij tot pas donderdag, daags na de verkiezingen, stukken over de kwestie in handen. Na beraad in het weekend is gisterochtend de knoop doorgehakt. Leegte maakte vanochtend zijn vertrek bekend. De Tweede Kamer is woedend over de salarisverhoging bij de top van ABN AMRO. SP-Kamerlid Merkies had het in het vraaguurtje over een schaamteloze zelfverrijking over de ruggen van de bevolking en het personeel van de bank. Ook de coalitiepartijen VVD en PvdA vinden het een gênante vertoning. Het weer bewolkt, af en toe regen, vanavond droog.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 Viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blaricum en Eembrugge van 7 kilometer. A2 Utrecht en Bos 5 kilometer tussen Beest en Knopendijl. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Zoetermeer Centrum 3 kilometer file. A12 Utrecht-Den Haag tussen Kanaleiland en de Meren 4. 7 kilometer op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en Knopend Gouwen. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft-Noord en Afrit Berkel en Rode Reis 4 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-West 6. A15 Gorkum richting Rotterdam. 2 kilometer bij hardingsveld giesendam A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4 kilometer. En tussen Knopen Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer. Tussen Knopen Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. A27 Gorkum richting Almere 3 kilometer bij Beeldhoven. Op de A27 richting Gorkum staat tussen Hagenstein en Noordeloos 7 kilometer file. A27 Utrecht richting Breda heeft 4 kilometer tussen Noordeloos en Werkendam. En op de N15 Maasvlak richting Rotterdam staat tussen Rozenburg en Spijkenisse 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.